Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het Japanse energiebedrijf TEPCO, de eigenaar van de getroffen kerncentrale bij Fukushima, heeft bijna 11 miljard euro verlies geleden door de nucleaire crisis. Topman Shimizu van TEPCO heeft zijn ontslag ingediend. Hij neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor het lekken van radioactiviteit uit de centrale na de zwaar aardbeving. Vorig jaar boekte TEPCO nog ruim een miljard euro winst. Shell gaat beginnen met de bouw van een drijvend productieplatform voor de winning van vloeibaar aardgas. Het concern heeft voor de kust van Australië een groot gasveld gevonden. Als dat gas wordt afgekoeld wordt het vloeibaar, waardoor het een kleiner volume heeft dan aardgas bij normale temperatuur. Daardoor kan er meer tegelijk worden vervoerd waardoor transport goedkoper wordt. Shell wil voor de gaswinning een soort schip bouwen van 488 meter lang. Het gevaarte is zes keer zo groot als het grootste vliegdekschip en moet het grootste drijvende platform ter wereld worden. In de Pakistanse stad Peshawar is een aanslag gepleegd op twee gepantserde auto's van het Amerikaanse consulaat. Toen de wagens voorbijreden ging een bom af waardoor één van de wagens werd geraakt. De inzittenden raakte licht gewond. Een Pakistaanse voorbijganger werd door de explosie gedood. In een telefoontje hebben de Taliban de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het is de eerste aanslag op een westers doel in Pakistan sinds de Amerikanen Osama Bin Laden hebben gedood. Dit jaar gaan waarschijnlijk minder Nederlanders op vakantie in eigen land. Volgens TNS Nipo en het Nederlands Bureau voor Toerisme zijn zo'n 2,8 miljoen mensen van plan om van de zomer in Nederland te blijven. Dat is 1% minder dan vorig jaar. De afgelopen twee jaar bleven relatief veel mensen in Nederland vanwege de economische crisis. Het weer zonnig en droog, alleen in het zuidoosten nog kans op een bui. Het wordt 17 graden op de Wadden en 20 in het oosten en zuiden. Dit was het... Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging na een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug staat 12 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Vanuit Rotterdam kun je beter omrijden via Gorkum. Op de A20 naar Gouda loopt het vast door het ongeluk op de A12 tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knaalpunt Gouwen staat 6 kilometer.